Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Syrië heeft het leger getreden tegen demonstranten die na het vrijdagmiddaggebed de straat op gingen. Zeker twintig mensen werden gedood, melden mensenrechtenactivisten. Onder meer in de steden Hama, Damascus en Homs vielen doden. Betogers riepen dat ze hopen op de dood van president Assad en dat ze alleen voor God op hun knieën gaan... President Assad lijkt zich niets aan te trekken van de toenemende internationale kritiek op zijn bewind. Sinds het begin van de ramadan is het geweld tegen de Syrische bevolking alleen maar toegenomen. Bij de opstand in Syrië zijn tot nu toe bijna 2000 doden gevallen. In Duitsland moeten 19 mensen de nacht doorbrengen in de gondel van een kabelbaan. De baan staat sinds gistermiddag stil nadat een paraglider verstrikt was geraakt in de kabels bij de Beierse plaats Schwangau. 30 mensen zijn inmiddels uit hun benarde positie bevrijd. Hoger op de berg zitten nog 19 mensen vast in een cabine die op zo'n 80 meter boven een steile helling hangt. Ringswerkers vonden het niet verantwoord in het donker door te gaan. Volgens de politie zijn de mensen in de gondel niet in paniek. Als het weer licht wordt, dan gaan de reddingswerkzaamheden verder. In Hongarije hebben tientallen extreemrechtse jongeren het terrein van muziekfestival Tsiget bestormd. Ze probeerden zonder toegangskaarten binnen te komen. Beveiligers hielden de groep tegen. Zeker vijf extremisten zijn opgepakt. Een van hen is lid van het Hongaarse parlement voor de ultranationalistische beweging voor een beter Hongarije. Tsiget is een van de grootste festivals van Europa. Jaarlijks komen er honderdduizenden bezoekers, onder wie veel Nederlanders.